8 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Het Rijk, provincies en gemeenten hebben al 190 miljoen euro geïnvesteerd in de Olympische Spelen in 2028. Dat meldt RTL Nieuws. Het is niet zeker of die investering wat oplevert, want pas over vier jaar beslist de Tweede Kamer of Nederland zich kandidaat stelt. Het geld is onder meer bestemd voor het op olympisch niveau brengen van sportaccommodaties. Ook wordt er geld uitgegeven voor haalbaarheidsonderzoeken. Ambtenaren nemen van de zomer een kijkje bij de Olympische Spelen in Londen. SP-Kamerlid Renske Leijten noemt de uitgaven waanzinnig. NOC-NSF vindt het bedrag van 190 miljoen te weinig. Niet alleen de topsport moet worden gestimuleerd, maar ook de breedte sporten, zegt NOC-NSF-directeur Dielissen. Dat is erg belangrijk om gezondheidsklachten zoals obesitas te voorkomen. Zo bezien is 190 miljoen een schijntje, zegt Dielissen. In Egypte is de koptische paus Shenouda de derde overleden. Hij was meer dan 40 jaar het hoofd van de christenen in Egypte die kopten worden genoemd. Gedurende het pauschap van Shenouda namen de spanningen tussen moslims en kopten in Egypte toe. Daarbij zijn de laatste jaren tientallen doden gevallen. De 88-jarige paus was een conservatief die bij president Mubarak bescherming zocht voor zijn geloofsgemeenschap. Tegenwoordig zijn er in Egypte naar schatting 10 miljoen kopten op een bevolking van 80 miljoen. In Engeland is het bekerduel tussen Tottenham Hotspur en Bolton Wanderers gestaakt nadat een Bolton-speler op het veld in elkaar was gezakt. De speler, Fabrice Muamba, zakte kort voor rust bij de middencirkel in elkaar. Scheidsrechter Webb legde de wedstrijd stil en staakte het duel een paar minuten later. Muamba is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wat er met hem aan de hand is.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 Ik hoop dat je een eh, goed weekend voor de boeg hebt. Dat je niet al te veel moet doen. het laatste uurtje helpen we je nog even doorheen met eh, vanaf 17 tellend naar 1 de beste hits van Europa. Gaan voor je klaar. 22e jaargang van de Euro Breakdown alweer aflevering 11 van vandaag 16 maart 2012. In de lijst toevallig ook 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers er ook drie platen natuurlijk uitgaan. Avicii Levels na 18 weken. Rihanna You're the One na 17. En 16 de Crystal Fighters Champion Sound. Snelstijger hebben wel al gehad. Chris Brown, Turn Up The Music, 10 plaatsen winst. Snelste dalen, Adele, Turning Tables, zakte 9. Langs genoteerd, dat is Jason Derulo, Fight For You. Waarschijnlijk wel zijn laatste week, want hij zakt naar de allerlaatste plek. Maar staat wel 17 weken in de lijst. 16 maart 1813, Pruisen verklaart Napoleon de oorlog. 16 maart 1935. Adolf Hitler geeft opdracht tot herbewapening van Duitsland. Dat alles in het zijn met het verdrag van Versailles. Willy Walden en Piet Muiselaar die treden voor het eerst op als, het, eh, de dames Snip en Snap in 1937 op 16 maart. En wat recenter in 2002 Walt Disney Studio Park, het tweede park binnen Disneyland Parijs, opent zijn deuren.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 Jumpsmokers. Over zes weken na zijn in de lijst. Gaan omhoog van 23 naar 16. En daarvoor de prachtige stem van eh, Chris Martin van Snow Patrol. In die end ook zes weken in de lijst. Hij gaat omhoog van 18 naar plek 17. En de volgende groepje, ja ah, het is eigenlijk een groepje bij elkaar. Madonna, Nicki Minaj en Mia. Give me all your loving. Ze stijgen van 19 naar 15 in hun vijfde week alweer. dat Sarah al ver voorbij is, blijft de muziek toch wel lekker stampen van Madonna in handen nu, ook, eh, met hulp nu ook van Nicki Minaj en Mia. Give Me All Your Loving in de vijfde week omhoog van 19 naar 15. 14 is in handen van Lana Del Rey, Born to Die, zak van 9 naar 14. Michel Telo uit CETPGO, het, ja, het weer is er toch nog net niet goed genoeg voor blijkbaar, want hij zak van 5 naar 13. Voor de volgende plaat gaan we naar een Zweedse zanger en songwriter die indie, indie muziek maakt. In 2007 verwierf ze internationale bekendheid met de nummer Little Brit. In 2008 bracht ze haar eerste nummer uit, de Yacht Novels. Dit album werd eh, over het algemeen positief ontvangen en belandde op de 17e plaats in het door het muziekblad Oor samengestelde lijst van beste albums van 2008. Ze werd geboren in IJstad op 18 maart 1986. Ze heet Lee Licky Timothée dit is haar single I Follow Rivers. In de vierde week omhoog van 16 naar nummer 12 is dit Lucky Lee. Op jou, Zandvoorts Radio. 10 minuten voor half vijf alweer. deze week in handen van Lick I Follow Rivers en een Match Epic Remix. Dat dus een plaat die echt de hit is geworden van haar. Mocht je nou eens een andere uitvoering van deze plaat verloren, moet je hem even opzoeken op YouTube. Daar zijn een hele hoop remixen van. Hij is zelfs nog een keer nagedaan. moet je hem even zoeken op uh, I Follow Rivers en dan de versie van Trigger Finger. Dat is een hele mooie versie. Mocht je dat willen doen eh, na 5, hè, als de eh, Euro Breakdown is afgelopen, heb je tussen 5 en 7 tijdens je weekend in tijd zat om hem na te luisteren.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 it comes back round Half the room's like Oi oh, what's this all about With the other half down the a rumor just making a burn crowd With the other half jiving I love that sound Yeah, yeah I love that sound Yeah, yeah I love that sound So flick your fat cross out once On a mad one Like yeah, yeah.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 We kijken even achterom naar nummers 20 tot en met 11. Vinden wij op 20 8 plaatsen iets in de derde week voor Simple Plan en Canaan de Summer Paradise. Train en een prachtige Drive-By gaat in de vierde week omhoog van 26 naar 19. Van 10 zak het naar 18 in de 13e week de Studio Killers. De oh to the Bound En Snow Patrol in the End gaat omhoog. Dit is één plekje van 18 naar 17, 6 weken in de lijst. Alicia Reed en Jump Smokers Alone Again, ook 6 weken in de lijst, gaat ook omhoog. En wel van 23 naar 19. Naar 16 moet ik zeggen natuurlijk. Van 19 naar 15. Ik was nog een stap verder in de vijfde week. Madonna, Nicki Minaj en Mia, Give Me All Your Loving. Lana Del Rey is Born to Die en zakt daarmee van 9 naar 14 in de zevende week. Michel Telo a Tipego, 9 weken in de lijst, zakt van 5 naar 13. Van 16 omhoog naar 12 in iedere de week. Lickily en I Follow Rivers. En daar moet je dus even de, singer van, of de versie van Triggerfinger opzoeken hè, op internet van I Follow Erg mooi gedaan. De of Life zitten, Whistle Kicks en Mama Doede. Nu acht weken in de lijst en dus blijven hangen op plek nummer 11. Vorige week ging het van 12 naar 11 eh, en nu is hangend op 11. Een dame die het weer goed doet deze week, dat is Katy Perry. Want Katy Perry staat nu vijf weken in de lijst met Part of Me. Stond vorige week nog op 15 en staat deze week zelfs op nummer 10. Part of Me. Daar beginnen we de top 10 mee. En dat was natuurlijk ook meteen de nummer 10. ZFM, Westkust, weerbericht. een hele mooie dag gisteren is het vandaag toch wel wat anders hoor. Bewolkt en nevelig. Maar zo langzaamaan komt toch ook langzaam het zonnetje er wel weer bij wordt 11 graden in de zon en vlak aan zee. Waar het echt heel veel zon is, daar wordt het zelfs 15 graden. Wind die waait uit zuidwesten overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht is weer vrij helder. Lokaal kans op wat mist. Het blijft wel droog en waait een matige zuidwestelijke wind. Temperatuur vannacht dalend naar een graad of 5. Morgen ook weer de bewolking. Kan hier en daar zelfs een bui voorkomen. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur. Of stijgt de temperatuur, moet ik eigenlijk zeggen, naar 12 graden. Zondag starten we met veel bewolking en enkele buien, maar in de middag blijft het droog en zien we af en toe de zon. Temperatuur zondag maximaal 10 graden en er waait een matige westelijke wind. Heb ik nog steeds één controle voor je. We zijn namelijk je snelheid aan het controleren op de A9, dat is Haarlem richting Alkmaar. Daar staan ze bij hectometerpaaltje 48.7. Dat is net voor het knooppunt van Velzen. Kijk daar dus even uit dat je daar niet te hard rijdt. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! En we gaan verder met de Oegandese uit de lijst. Michel Kumanaka en Home Again. home again, home again. One day I know I feel home again, home again. don't know BBC Sound 2012. De prijs voor het meest belovende talent voor 2012 ging naar Michel Kimanaka. hij eh, doet het goed hoor, want in de zevende week gaat Home Again omhoog van 14 naar 18. Of eh, naar 8 natuurlijk. <laughs> Vorige week op 8 en deze week een plek hoger naar 7. Dat is die prachtige plaat van Carly Ray Jepsen. Zes weken in lijst, weer een plek verder omhoog. Call me maybe. zesde week gaat zij dus omhoog van 8 naar plek 7. 16 slaan we even over. Dat is Fun en Janela Monwa. We Are Young. In de achtste week zakken die namelijk van 4 naar 6. En van 7 naar 5 in de negende week gaan Wiz Calavia, Snoop Dogg en Bruno Mars.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 En daarvoor dus West Calafia, Snoop Dogg, Bruno Mars, Jong, Wild en Free. Tijd om top 3 in te gaan daarvoor. En nog een stijger, een zakker. En nog één zitten blijven. In ieder geval de zakker gaat van 3 naar 2. Die is in hand van Jesse G en Domino. In de achterweek week zij dus weer een plekje naar beneden. Nog steeds dus wel netjes in de top 3. ze bijna met de eh, Love on Top. Ze zit nog één plekje onder die top, want ze blijft namelijk hangen op plek nummer 2, Beyoncé. Alweer acht weken staat ze in de lijst van Europa. ze gaat dus wel een plekje omhoog van 3 naar 2. Jesse G die zakte er dus eentje met Domino van 2 naar 3. En nog één plaat te gaan.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 We're going to dance and have some fun, fun, fun. satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, do deeply dig. No walls, only the bridge.